luisteraars, we kappen af. Volgens mij komt het eh, nieuws nu. Het nieuws is al begonnen, zie ik. <laughs> Echt? Ja, luister maar. Lichamen van opgehangen Amerikanen is 80 uur werkstraf geëist. Vier anderen hoorden vanwege het discrimineren en beledigen van Simons... werkstraffen tegen zich eisen van 60 uur. Sylvana Simons is fel tegenstander van Zwarte Piet... en sprak zich daar in de media over uit. Dat leidde tot duizenden racistische reacties op sociale media. In 22 zaken heeft het OM vervolging ingesteld. De Britse tabloidkrant Daily Mail betaalt Melania Trump een schadevergoeding voor een artikel dat de krant vorig jaar over haar publiceerde. Daarin stond dat de vrouw van Donald Trump in de jaren 90 als escortdame had gewerkt. Later trok de krant het artikel in, maar de presidentsvrouw diende alsnog een aanklacht in. Omdat de Daily Mail nu een schadevergoeding betaalt, is de rechtszaak van de baan. Volgens CNN zou het gaan om een bedrag van zo'n 2,7 miljoen euro. Er wordt morgen niet onderhandeld over de vorming van een nieuw kabinet. GroenLinks-leider Klaver kan er niet bij zijn omdat zijn moeder met spoed in het ziekenhuis is opgenomen. Volgens Klaver is haar toestand zorgwekkend. Vandaag werd hij vervangen door Kamerlid en oud-partijleider Van Ooyik. Het is de bedoeling dat de formatiebesprekingen na de Pasen weer verder gaan. Laura H., de vrouw die uit IS-gebied terugkeerde, blijft nog zeker drie maanden vastzitten. Haar advocaat had gevraagd of ze de zaak in vrijheid mocht afwachten, maar de rechtbank in Rotterdam wil dat ze in de cel blijft. De vrouw uit Soetermeer werd in juli opgepakt toen ze terugkeerde. Het OM is bang dat ze in Nederland een aanslag wil plegen. Zelf ontkent ze dat. Het weer vanavond en vannacht valt er vooral in het zuiden soms regen. Het koelt af tot een graad of 6. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Het wordt 10 tot 12 graden. En vooral in het noorden is er kans op een bui. Het paasweekend verloopt zeer wisselvallig. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. De meeste spitsfiles in de Randstad lossen nu snel op, maar er zijn nog een paar uitzonderingen en dit zijn de belangrijkste. De A2 Amsterdam naar Utrecht tussen knap het Amstel en knap het Hodendrecht 5 kilometer. De A4 Amsterdam-Den Haag nog langzaam rijden bij Roelof Harensveen en bij Dorp. De A27 Utrecht-Breda tussen Lexmond en Noorderloos nog een kwartier vertraging. En op de A28 Amersfoort-Zwolle tussen Amersfoort en Amersfoort-Vathorst een kwartier vertraging na een ongeluk met een vrachtwagen.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 De panda's zijn eh, hier op eh, Schiphol gearriveerd. Mijn naam is nog steeds Johannes Parson. Het zal nog steeds niet veranderen. Straks weer de heerlijke mix. En dit was Ed Sheeran op nummer 1 in de Europese top 40 bij de one and only Maurice Mulder.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 En daarvoor die Jean-Paul met No Life featuring Dupa Lipa. Best mondvol, jongen. Hey, we gaan snel verder met eh, Jack Jones. Don't, uh, you don't know me. En die bas die jongen hoort, jongen, die gaat helemaal naar de kloten. We hebben straks nog Bruno 5, Bruno Mars, AGRZ. Brock Jetter en Kelvin Harris. Yeah, time is money, so don't fuck with Seeing out with my girls, I'ma have a good time. Step back with your chit chat, killing my vibe.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 E.G. Week. We hebben het nu over, uh, eh, dat, hoe heet dat, Temptation Island. Ken je dat? Oké, nou dan gaat het nummer over. <laughs> ja, ik, eh, ik heb het al niet verzonnen. Er zit alleen een klein introotje vast, maar dat maakt dan niks uit. Met allemaal gekkigheid. Dit is Temptation Island met EGR Week. It's what I should have said. I should be in bed. But temptations of trouble on my tongue. Troubles yet to come. One sip. Bad for me. One hit. Bad for me. One kiss. Bad for me. But I give in so easily. And no thank you is how it should have gone. I should stay strong. promise I won't budge. One sip, bad for me. One hit, bad for me. One kiss, bad for me. But I give in so easily, and no thank you is how it should have gone. I should stay strong. Bad for me. One hit. Bad for me. One kiss. Bad for me. But I give in so easily. And no thank you is how it should have gone. met uh, En dat heb ik van uh, onze enige echte bronnen bij ZFM uh, eh, gehoord. dat het nummer bij Tertation Island hoort. En wij gaan snel verder met Maroon 5. Cold. Cold it feels like I don't know you anymore. I don't understand why you're so cold to me with every breath you breathe. I see there's something going on. I don't understand why you're so cold. Are we taking time or time out? I can't take the in between. Asking me for space here in my house. You don't know how to fuck with me. Acting like we're not together. After everything that we've been through, sleeping up under the covers, how am I so far away from you, distant? When we're kissing, feel so different. Baby, tell me, how did you get so cold enough to chill my bones? thought that you was like this. I took the tag off a Major Price. priceless. I just spent a half a meal on a chandelier. Now you tryin' cut me off like a light switch. Tryin' stay in our league. Saying that you need some time to breathe. Thinking that I'm sleeping on the four letter word, but the four letter word don't sleep. We going two separate ways. You ain't been acting the same. You gotta go, bro. where your heart used to be, you go dig every day. I spit the four thoughts in the two door, cause I can't let my driver hear what you say. Can I try to get you spanked? Baby, tell me how did you get shot? Met Cold hier op eh, ZFM. Futuring the Future. ZFM Beachmasters 106.9 Ziegel kanaal 40 op uh, eh, www.zfm-live.nl En er is weer een eh, kleine mix.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 EDM, ZFM Beachmasters, let's go! that's not the case. You are letting me down for someone else. I fall from grace. instead. Best of EDM 2017 eh, Electro House. Hoor je alleen bij ZFM Beachmasters. The one and only. We go Elke woensdag, we zijn gewoon weer terug, hè. Elke woensdag van 6 tot 8. ZFM Beachmasters hier op ZFM Zandvoort. we gaan gewoon de tandje harder. Best of EDM 2017. Ja, ja. Let's go. Heb jij nou voor volgende week ook een zo lekkere mix klaarstaan? Stuur hem gewoon even door via de Facebook at gmail.com. Eh, mag ook via Facebook, hè. ZFM Beachmasters kan je ons vinden. Of uh, tegen die tijd mag je ook naar de studio bellen. Dat is 023 57 39 uh, 30 39 3. it up now. Come on, people, put your hands up now. Turn it up, turn it up now. Come on, people, put your hands up now. Turn it up, turn it up now. Come on, people, put your hands up now. now, now, now 2017. Ja, ja. De 20 minuten zijn alweer voorbij, hè?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 We gaan snel verder met Zet, Alicia Cara, met Stay. Hier op ZFM, eh, deze mooie single van Zet. Waiting for the time to pass you by. Hope the winds of change will change your mind. could give a thousand reasons why, and I know you, and you've got to make it on your own. But we don't have to grow up; we can stay forever young. on my sofa, drinking rum and cola underneath the rising sun. I could give a so stay. All you have to do is. lights, they got so far. It went too fast, we couldn't reach it with our arm. Wrist on the wrist, a liquor charm. Player was still on the Lincoln Park. Like we could die our own, hair, Like we could die our own, gone Like we can see it in 2020. Twice we can see it till the end. Shine on all your nights like this. Do your trying on all your nights like this. Put some spotlight on, on the side. Whatever comes, it comes to get. Do your stand on all your nine slide, Do your trying on all your nine slide, yeah. Put some spotlight on, on the side. Whatever comes, it comes to get. you're trying on all your knives like this. Hey, put some spotlight on, on the side. Whatever comes, it comes to pick. Do you slide on all your knives like this? Do you trying on all your knives like this? Hey, put some spotlight on, on the side whatever comes, it comes to you. Eh, Tuesday featuring Daniela Central. En het zit er alweer bijna op. De eerste uitzending sinds tijden. De mag je sinds, sinds eh, gerust. Het is een hele lange tijd zeg eigenlijk. Twee maanden weg geweest. En nu zijn we er gewoon weer elke week volop. Maar het is tijd voor het laatste nummer. Het zit er op van Beachmasters voor deze woensdag 12 april 2017. Jaargang, af, 2, eh, aflevering nummer 6. Mijn naam is Jonas Parkson. Vandaag hadden we onze enige echte gast, Max Bedankt voor de gezelligheid, Max. We zien jou gewoon heel snel weer terug hier op eh, ZFM. Of het nou bij mij of iemand anders is.